heeft toegegeven dat hij daar een jongen heeft misbruikt. Het misbruik dateert van rond 1970... Het slachtoffer vertelde in het tv-programma Nova hoe hij de geestelijke herhaaldelijk moest bevredigen. De geestelijke bood telefonisch verontschuldigingen aan en zei dat hij diep door het stof moet. Op de vraag of hij meer jongens heeft misbruikt zei hij, dat zou kunnen, ik zou niet weten. De afgelopen dag besloten de bisschoppen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar misbruik binnen katholieke instellingen. Minister van Middelkoop heeft de afgelopen dagen de Nederlandse militairen in Afghanistan bezocht. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Van Middelkoop heeft de militairen uitgelegd hoe de discussie over de verlenging van de missie in Oeruzgan in het kabinet is verlopen. Het kabinet is gevallen vanwege een gebrek aan vertrouwen, niet om jullie prestaties, zei hij. Volgens Van Middelkoop heeft Nederland wereldwijd veel lof geoogst voor de manier waarop de militairen in Afghanistan hun werk doen. De minister roemde ook de Nederlandse militairen in de provincie Kandahar... die volgens hem doorgaans wat minder in de schijnwerpers staan. Van Middelkoop bracht voor de achtste keer in drie jaar een bezoek aan Afghanistan. In Amsterdam is het boekenbal aan de gang. Nederlandse schrijvers en andere mensen uit de literaire wereld zijn bijeen in de stad Schouwburg. Het is voor de 75ste keer dat de Boekenweek wordt gehouden. Het thema is jong zijn. Vanwege het jubileum verschijnt een boek met brieven van schrijvers aan zichzelf toen ze jong waren. Die uitgave heet Titaantjes waren we. Bayern München heeft de kwartfinales bereikt van de Champions League. De ploeg van Louis Vergaal verloor in Florence weliswaar met 3-2 van Fiorentina...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 Come home and face the music that don't sound too good. <laughs> Ain't that cold? Listen, love's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover. goodbye, yeah. Now it's a real motherfucker, yeah. yes And if you look, you will discover, yeah.